I'd stay. Geweldig idee, toch? Dancing in the City. Hmm. Maar ja, welke stad? Teneuzen, ja? Of toch maar in Hulst? Waar zouden we het doen? Ja, in de zomer natuurlijk in retranchement en zo. Maar nu even niet. Nog. Deze laatste zondag van maart alweer. Och, de lente is in volle glorie bezig. Wordt vandaag ook best wel een aardige dag. Beetje koud. 12, 13 graden. Maar het zonnetje gaat toch wel schijnen en blijven schijnen deze middag. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En het zonnetje in huis is ook eh, Kyo Sakamoto. Tja, gezellige muziek uit Japan van nou een miljoen jaar geleden lijkt het wel. opmerkelijke talen in de show vandaag, toch? Ja, Japans en deze taal van Wes, Alane. Ja, wel gezellig deze zondagmorgen, toch? Straks, over een uh, dik kwartiertje, een eh, reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Hij ging natuurlijk weer de straat op. En hij vroeg aan u, wat zou u doen als u voor één dag kind kon zijn? <laughs> Ja, eh, maar dan is de vraag natuurlijk ook, hoe oud mag dat kind dan wel zijn? Ons baby, weet dat niks weet eigenlijk. Of als eh, puber. Of ertussenin. Nou ja, je hoort de antwoorden straks hier bij ZVL. Want er komen hele leuke antwoorden aan. Want wij hebben natuurlijk de reportage al beluisterd. predictable, not new, but just to stun at the things you will do. vraag toch, wanneer ga ik My Way zingen? <laughs> Ja, zeker voor een groep als de Sparks, ze zijn er nooit toegekomen. Want ze maakten veel herrie. This town ain't big enough for the both of us. Weet je toch, Wat een partij herrie was dat. En toen kwamen ze uiteindelijk toch nog met dit. Ook wel weer gezellig. En daarvoor de Human League met Don't You Want Me. Eh, ik zit hier uh, Dagblad Trouw te lezen. Ik neem zo'n krantje mee. Eh, als ik even niks te doen heb, dan pak ik zo'n krantje. En trouwens, zo'n krant waar je geen grote chocoladeletters leest... en geen schreeuwende artikelen. Wel interessante artikelen en verdieping noemen ze het zelf. Nou, eigenlijk best wel een rustige krant om te lezen. Heel informatief. En dan heb je zo'n artikel opeens met plofporties. Maken mensen dikker. De oplossing ligt voor de hand. Ja, we worden dikker door die eh, grotere porties. En wat blijkt nu? Dat bijvoorbeeld een hamburger van de Burger King, eh, de Whopper, vroeger 644 kilocalorieën had. En dat die tegenwoordig 1510 kilocalorieën heeft. Ja, moet je dan nog aan de Whopper of moet je aan het eh, kleinere broertje of zusje? En het gaat eh, ook op voor flessen cola en chips. Die gaan over de kop qua volume. Dus je moet eigenlijk kleinere zakken kopen. En kleinere hamburgers. Want dan heb je minder calorieën. Maar ik schrik er wel even van. Want ik ben zelf wel een hamburger fan moet ik eerlijk toegeven. Een guilty pleasure zou je kunnen zeggen. Maar dat er zoveel calorieën in zaten. Mijn hemel. Nou, het is maar dat je het weet. En je hoort het allemaal hier bij ZVL. Kom je er net bij? Goedemorgen. Ik ben bij de zondagmorgen van ZVL tot 12 uur. Ze woonden in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zestien lente zo pril. Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil langs de kant van de weg. de Guys and Dolls. Gezellig ploegje jongens en meiden waren dat. Toch lekker. You don't have to say you love me. En een meisje van 16. Een boeiend lied van Boudewijn de Groot. En dat allemaal hier bij ZVL. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Eh, als kind weet je vaak nog van niks. En kan je met een hoop dingen nog eh, niets aanvangen. Als volwassene zou je alles wel zo'n beetje kunnen weten. Maar doe je er dan ook iets mee? Als het kon, voor één dag is dan de vraag: zou je wel weer eens een kind willen zijn? En wat zou u dan doen? Jeroen van Gent ging de straat op, dapper als altijd, met zijn blauwe microfoon, vroeg het u. En jawel hoor, hier zijn ze. Ook op deze zondagmorgen uw antwoorden. Als u weer één dag kind was. <laughs> Stel, u bent morgen weer <laughs> een kind. Wat zou u doen? Ja. Dat is een, eh, daar zou ik nog een dag over na moeten denken. Wat je dan zou moeten doen. Dat is niet 1, 2, 3 wat je dan... Ja, die vind ik lastig. Ja, dat is ook het is maar hypothetisch. Dat ik eh, gewoon eh, lekker buiten zou spelen. Lekker buiten spelen? Onbezorgd. Ja, ja. onbevangen. Geen journaal, eh, Juist. Geen, weet ik veel. Stoepkrijt, knikkeren, dat soort dingen. Ja. Dat is wat u vroeger ook deed misschien? Dat deed ik altijd wel, een botje tik en zo. Maar goed, als u een dag ja, een kind kon zijn, wat zou je doen? Ja, terug in de tijd. Ja, terug in de tijd. En begin ik me toch een beetje op voetbal eh, te oriënteren weer, denk ik. Was vroeger echt voetballer? Ja, Lekker. ik was echt een voetballer vroeger. Ja. En eh, ja, hoe, hoe, ging, hoe, ging, dat? Eh, op straat gaan of een competitie? Ja, op straat. Op straat. want uh, de put is aan de zijkant, dat was het doel. Maar ja, ik mocht met mijn twaalfde pas voetballen toen de tijd. Ah, dat zat er nog voor. Ja, en hoe, liep het verder op het veld? Ja, dat liep prima, want eh, ja, we gingen steeds verder. Eerste helft al, kampioen van Nederland. Dus eh, wat willen jullie nog meer? Dus ik zou, ja, een jaartje of uh, weekje zou ik alweer zo. Ja, gewoon even een stapje terug in de tijd. even kind zijn. ja. Dus dat is al heel lang geleden. Dus het kan best geen kwaad om het nog eens te proberen. Nee, <laughs> toch? <laughs> maar de rest eromheen, nee, dat hoeft voor mij niet. School en zo, kleuterschool. Ja, school wel. Hypothetische nee, vraag. Ik heb geen slechte jeugd gehad, dus dan kun je ook niet zeggen van iets wat je beter wil doen. Nee. Nee. Nee, maar onbevangen. Onbevangen voor misschien gewoon spelen. Ja, op de straat. Ja. Want dat kan dan. Kijk, eh, je hebt dan niet te zorgen, bij wijze van spreken, als je kind bent. Ja. En die hebben nu toch ongemerkt wel eh, zulke dingen. Ja. En dat is dan het leukste. Ja, het kind, kleuterschool, hè, weet je wel. Gewoon helemaal vrij. Ja, wat zou u doen als u voor één dag weer kind was? Wat zou u doen met dat mooie weer vandaag? Buitenspelen, ja, buitenspelen. Vroeger was het altijd buitenspelen. Dus ja, hadden we geen telefoon en geen eh, televisie en dat soort dingen. Dus we gingen we met eh, heel de buurt, met de kinderen, gingen we spelen de, eh, naïef zijn, eh, eh, vrij van ellende. Ook geen journaal kijken dan. Ja, precies. Dus dan heb je die ellende ook niet als je kijkt. Nou ja, wel kijken, maar niet begrijpen dan als kind. Ja, <laughs> gelukkig maar goed, je kan nu je kop in de zand steken, maar dat helpt ook niet. Nee, dus. nee. nee dat is ook niet de bedoeling van de vraag hoor. Het enige dat je denkt van nou, je bent weer eens onbevangen. Ja. Dat is het leukste van. Ja, ja, ja. Want, want als je terugdenkt aan uw kindertijd, die ging wel goed. Prima. Dat is goed. Geen, klachten. U eh, heeft misschien kleinkinderen, ik weet het niet, maar eh, spelen die nog buiten? Eh, ja, want die zijn al groot. <laughs> dus die, zijn, die voetballen en ah. sporten en zo. Dus dat, dat toch weer wel. Ja. Ze zitten niet de hele dag te gamen of zo. Nee, ja, ze ook, dus ja, dat gaat niet hè. Oh, juist. Het zijn nog weer grote kleinkinderen. Ja, zijn geen kleinkinderen, maar grootkinderen. Grote kleinkinderen, ja. Stel, u bent voor één dag weer kind. Wat ga ik dan doen? Eh, voetballen. Lekker voetballen? Ja. Gewoon lekker op straat? Of, ja, ja, ja. Ja, gewoon lekker, lekker voetballen, lekker spelen buiten. Heerlijk onbezorgd, geen ellende. Nou, ja, precies. Dat. Nou, dat kan helemaal geen kwaad. Deed je dat vroeger ook, voetbal? Ja, ja. ja heel veel. Heel veel? Ja. Nooit meer gedaan? Nee, knie kapot. Oh, dat is niet goed. Nee. Toch niet met voetballen gebeurd? Eh, zeker wel. Nee, nee. <laughs> oh nee, hè. Ja, dat gebeurde nog als harde schop tegengekregen. Ja, meerdere. Ja, goed. Doelgericht? Hebben ze dat expres nou, gedaan? nee, toch nou, dat zal toch niet in de jeugd valt dat wel Oh, gelukkig. Nee, nee, nee. nee, nee. Enthousiasme. Gewoon, gewoon lompigheid, denk ik. Precies, enthousiasme. Maar toch, mist u het voetbal? Nou, toen wel, nu niet meer. Maar ik zou dat wel leuk vinden als je zegt, nou kan het weer. Ja, voor een dagje als kind. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat zou ik wel leuk vinden. Uh. <laughs> Stel voor, je kan voor één dag weer kind zijn. Nou, ik denk dat het wel lekker is als je geen zorgen meer hebt. Ja. Dat gewoon even alle zorgen die je als volwassene hebt, dat die in één keer uitstaan. Dat je gewoon nergens meer aan hoeft. Ja. Gewoon ja, buiten spelen, ja. Ja. Alleen maar denken aan hoe laat ik thuis moet zijn in plaats van... Eh, alle andere zorgen die je hebt. Dat is het grootste voordeel toch? Ja, <laughs> zeker weten. Ja, Klopt. Kunt u zich nog een beetje de jeugd herinneren, kindtijd? Ja hoor, zeker. Ik kom uit 88, ik ben nu 37. Dus dat weet ik nog wel. Lekker buiten spelen, terugkomen, eens even een kopje thee thuis drinken. Ja. En daarna lekker naar buiten, heerlijk. Ja, hoor, zeker. Ja, dat dus herinner ik me nog wel. U wilt, zou best wel een dagje nog willen dan? Ja hoor, Stiekem terug. Ja, een weekje ook wel hè? Een weekje? <laughs> ja hoor, tuurlijk. Hartstikke goed. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. What is segregation? I don't know what segregation is. Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does, uh... hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. Guys, shot, boys. One, two, three, four. One, two, three, four. Special Bulletin. Dallas, Texas. The Flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live. No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. Shorty has just sent me a message that we've been here too long already. So, uh, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Senator Kennedy has been Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Oh my God! Senator Kennedy has been shot. Director Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. Get the gun. Get the gun. Get the gun. Stay away from the gun. His hand is frozen. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. All right. That's it, Raper. Get it. Get the gun, Raper. Hold him. Hold him. We don't want another Oswald. Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived. That is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say, why not? segregation is? Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. Een van de uitvoeringen van dit lied, want dat had ook hij had ook nog een andere. Eh, dit was European Queen. Je had ook nog Caribbean Queen en uh, andere koninginnen. Dus ach, we maakt uit. Lekker nummer van lang geleden. En verder Tom Clay met een stukje geschiedenis zou je kunnen zeggen. Tom Clay, een Amerikaanse DJ. En de Blackberries, niet de mensen van de telefoon. En What the World Needs Now is Love, Sweet Love. En dat lied was ingegeven naar al die politieke moorden in de jaren 60 en 70. We hoort het allemaal hier bij ja, ZVL. Het loopt al richting 12 uur. Och, wat die schiet tijd op zich. Niet te geloven.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 One of these days, these boots are gonna walk all over you. gonna walk all over you. een van de duizend hits, geloof ik, van <laughs> Kylie Minogue. chill jongen, jongen. Eh, Spinning Around uit 2000 alweer. En eh, vorig jaar kwam ze nog met een nieuw album, geloof ik. Hè? Ah, toch wel grappig. Een uh, tienersterretje uit een soap die zich zo heeft ontwikkeld. Geweldig. Ehm, verder, verder hoorde je Gary Halliwell. These boots are made for walking. Ik ben een beetje stotterig vandaag. Ik weet niet wat het is. Een beetje afgeleid ook. Wat er gebeurt van alles om me heen. En dan heb je dat wel een beetje. Eh, het loopt aardig tegen 12. Maar we hebben nog een paar prachtige nummers voor je. Dus blijf hangen hier zo. En als de muziek je nu niet zo aanstaat. En je denkt bij jezelf. Blokhuizen. Wat breng je nu voor een herrie? Ja, na twaalf uur kun je gewoon je eh, muziekkeuze beïnvloeden hoor. Dat is zo makkelijk als het maar zij kan. Je gaat naar onze website omroepzvl.nl. Ja, daar heb je een formuliertje. Kun je gewoon invullen wat je graag wil horen straks tussen 12 en 2. Doe dat. Dan eh, draaien wij straks jouw smaak. Ga maar naar onze website omroepzvl.nl. Verzoek je en eh, alles regelt zichzelf. Je ziet precies wat je moet doen. En dan komt het straks na 12 uur helemaal goed. My baby does the hanky baby does the hanky panky. my baby does the hanky panky. my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah. baby does the hanky panky. was het weer voor vandaag. Wat een prachtig nummer aan het eind van de show, toch? 10cc en de Wall Street Shuffle. En daarvoor Hanky Panky. Dat is wel een lelijk woord geworden, hoor, trouwens. Ehm, van Tommy James en de Chandels. Dat was in de jaren 60 heel onschuldig. hey, dank je voor je gezelschap vandaag. Volgende week ben ik er weer bij Leven en Welzijn om 10 eh, uur. Neem ik weer lekkere muziek voor je mee. Dus dan hoop ik dat jij ook weer luistert. Lijkt me hartstikke gezellig. Dus wat mij betreft tot volgende week. En heel veel plezier met mijn eh, collega's hier bij ZVA. En tot besluit van de show een klein stukje Waldo de Los Rios. En natuurlijk heeft hij het over Mozart.